Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Een avondklok, geen avondklok meer en dan toch weer een avondklok. Het was een verwarrende dag gisteren. Snapt u het nog? Nee, ik snap het eh, helaas niet, nee. nee. Ik, eh, nu weet ik even niet of het eh, afgeschaft wordt of of het nou nog blijft. Nou, het korte antwoord is simpel. Je moet ook voorlopig nog binnen blijven tussen 9 uur s avonds en half 5 s ochtends. Wat gebeurde er nou? De rechter besloot ochtends dat de avondklok eraf moest... omdat die niet op de goede manier is ingevoerd. Het kabinet gaat tegen dat besluit in beroep. Die zaak dient overmorgen. En toen besloot het gerechtshof s'avonds dat de avondklok tot die tijd mag blijven. Het belang van de staat is het voorkomen van een yo-yo-effect. Ze zegt het is niet handig als de avondklok eerst wel geldt, dan niet en dan misschien weer wel kabinet is voor de zekerheid trouwens ook bezig met een spoedwet... om de avondklok alsnog op de goede manier te regelen. Maar die moet eerst nog door de Tweede en de Eerste Kamer. In de VS zijn minstens 20 mensen omgekomen door het extreme winterweer. Het is daar erg koud, soms wel min 20. In de staat Texas overleed een gezin van vier mensen toen het huis in brand vloog gebeurde nadat ze de open haard hadden aangestoken om warm te blijven. Het CBR, dat je kent van de rijexamens, wil alles uit de kast trekken om de achterstanden weg te werken. Er moeten nog 600.000 rijexamens worden afgenomen, maar ze hebben de mensen niet, zegt het CBR in het AD. Daarom worden 100 extra examinatoren aangenomen. Proberen ze examinatoren die al met pensioen zijn terug te halen en zijn rijexamen straks ook s'avonds. Het weer een bewolkte dag vandaag. Boven de rivieren gaat het af en toe regenen. Het is niet koud. 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam...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 Esto no para luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego. No, no, no. No lo pienses, mami, tanto. Dale y ven ik met jou ben. Nou zeg maar wat je vindt ervan.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 And I've been eating healthy. I've been eating healthy. No one keeps squeaky. Saving up my energy. Saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the the door, come inside it Even though I'm wavy, you can hit it like a side chick Don't need no sidekick. no Got the night birds, an earthquake 4.5. want I make the best shake Put it down heavy, even though it's lightweight Yeah, yeah, started at midnight Go till the sun wanna hit snooze. Can you stay up all night?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 Volgens persbureau ANP heeft de koning de wet gisteravond ondertekend... en is hij daarna naar de Raad van State gestuurd die er advies over geeft. De komende tien jaar moeten er een miljoen woningen uit de grond worden gestampt vinden tientallen organisaties... waaronder woningcorporaties en brancheverenigingen. Op Aruba en Bonaire zijn de eerste coronavaccins aangekomen. Op de eilanden worden zorgmedewerkers als eerste gevaccineerd. Later volgen de 60-plussers. Het weer. Vooral in de noordelijke helft van het land valt er vandaag wat regen. Er is veel bewolking en het wordt 9 tot 13 graden. problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can lost in confusion. I don't care if you really Zandvoort, op 106.9 FM. van lucht everything he wants. So girl, open up your eyes and see with me. And Yes, I know that he's playing around. Then I'll show girl. Now, lady, when he tells you that he loves you and won't give you up, takes your car and it's your money that be filling it up.